Ten onrechte, oordeelt nu de Britse rechter. Onduidelijk is of de PVV-leider nu weer vrij naar Groot-Brittannië mag reizen. Tegen elf verdachten van mensenhandel zijn flinke celstraffen geëist. De twee leiders van de Nigeriaanse bende hoorden acht jaar tegen zich eisen. Ze ronselden minderjarige meisjes in Nigeria en brachten die naar asielzoekerscentra in Nederland. Daar konden ze later makkelijk weer worden opgepikt om in Spanje en Italië als prostituee te gaan werken. De zaak kwam aan het rollen toen opviel dat er zoveel meisjes uit asielzoekerscentra verdwenen. Houders van een DSB-pinpas kunnen die vandaag niet meer gebruiken om in winkels te pinnen. Gisteren lukte dat nog wel, omdat de stopzettingsprocedure enige tijd in beslag nam. Pashouders kunnen vandaag en morgen nog wel bij pinautomaten van andere banken terecht. Maximaal kunnen ze daar 250 euro per dag opnemen. Na morgen zijn alle DSB-betaalrekeningen volledig geblokkeerd. De Tweede Kamer legt zich erbij neer dat de Hedwiegepolder in Zeeland onder water wordt gezet. Verschillende partijen hebben zich lang verzet en onder meer regeringspartijen, CDA, riep het kabinet twee weken geleden nog op niet over te gaan tot ontpoldering. Maar CDA-woordvoerder Koppenjan zei vandaag dat hij geen valse verwachtingen wil wekken en dat hij het onder water zetten niet kan voorkomen. De politie heeft vier nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar de rellen op het strand van Hoek van Holland eind augustus. Een van de verdachten had zich bij de politie gemeld nadat zijn foto in het programma Opsporing Verzocht te zien was geweest. De drie anderen zijn thuis opgepakt. Er zijn nu twintig mensen gearresteerd. Ze worden allemaal verdacht van openlijke geweldpleging.